Van twee uur. Dit is Renate Evers met het branche, blijkt uit onderzoek van het CBS. Er zijn nu meer dan 700.000 uitzendkrachten, gedetacheerde en payrollers. Tijdens het dieptepunt van de crisis in 2010 waren dat er bijna 200.000 minder. Maar ook toen waren het er al meer dan in de jaren 90. De grote groei komt vooral door de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Tegenwoordig werkt iets meer dan een kwart van de werknemers met een flexibel contract. Van die groep is 15% uitzendkracht. Marokko heeft zes mensen opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een aanslag. Volgens de autoriteiten hadden ze banden met terreurgroep Islamitische Staat. Een van de verdachten zou een specialist zijn in het maken van explosieven. Wat ze precies van plan waren of waar ze een aanslag wilden plegen is niet bekendgemaakt. Marokko heeft de laatste jaren tientallen jihadistische terreurcellen opgerold. Voetbalster eh, Lieke Martens is uitgeroepen tot beste speelster van dit jaar. Martens won met Oranje het EK voetbal voor vrouwen... en werd eerder al gekozen tot Europees voetbalster van het jaar. Bondscoach Sarina Wiegman werd op het FIFA-gala uitgeroepen... tot beste coach van een vrouwenelftal. Beste voetballer van het jaar werd, net als vorig jaar, Cristiano Ronaldo. In Italië is een onderzoek begonnen naar antisemitische stickers met een afbeelding van Anne Frank. De stickers zijn in het stadion van Rome achtergelaten door supporters van Lazio Roma en waren gericht tegen aartsrivaal AS Roma. Anne Frank heeft op de sticker een AS Roma shirt aan. In graffiti was gespoten dat Roma-fans Joden zijn.